zouden er giftige stoffen in de grond zijn achtergebleven. Het is niet duidelijk hoe schadelijk de vervuiling is voor de gezondheid. Nederland krijgt vanaf volgend jaar gele geldautomaten zonder banknaam. Rabobank, ABN AMRO en ING gaan samenwerken en hun eigen automaten vervangen. Er wordt in Nederland steeds minder met contant geld betaald. Het aantal geldautomaten zal daarom gaan dalen. Met hoeveel kunnen de banken nog niet zeggen. Het aantal geldautomaten neemt al jarenlang af. In 2017 waren er ruim duizend minder dan vijf jaar eerder. De politie pleit voor een meldplicht tijdens oud en nieuw... voor mensen die betrapt zijn met illegaal vuurwerk. Die mensen veroorzaken een groot veiligheidsrisico. Als er een meldplicht is, haal je ze van straat... tijdens de viering van de jaarwisseling, zegt de politie. De rechter kan zo'n maatregel al opleggen... maar de politie wil dat een burgemeester dat rond de jaarwisseling ook kan doen. De twee zonen van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi eisen het lichaam van hun vader terug. Op CNN zeiden ze dat hun familie niet kan rouwen zonder het lichaam van hun vader. Jamal Khashoggi werd op 2 oktober in het Saoedische consulaat in Istanbul om het leven gebracht. Saoedi-Arabië heeft toegegeven dat hij is vermoord, maar zijn lichaam is nog altijd niet terecht. Rafael van der Vaart is per direct gestopt met voetballen. De 35-jarige middenvelder, die 109 keer uitkwam voor het Nederlands elftal... kwam tot op besluit nadat hij onlangs opnieuw geblesseerd was geraakt... bij zijn Deense club Esbjerg. Van der Vaart was al bezig aan zijn laatste seizoen. Het weer in het noorden kan het nog even duren voordat de bewolking plaatsmaakt voor wat zon. In het zuiden schijnt de zon waarschijnlijk de hele dag. Het wordt 11 tot 15 graden. Morgen ook droog en nog een paar graden warmer. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Dit zijn de files met de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht 10 minuten op onthoud. Op de A9 is het druk van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en knooppunt Kooimeer in totaal 11 kilometer file. Je hebt daar 40 minuten vertraging.